Justitie gaat in beslag genomen spullen van criminelen vaker aan burgers en organisaties schenken. De hoop dat mensen sneller tips en informatie zullen delen als ze er iets voor terugkrijgen. In Italië werkt dat al goed bij bijvoorbeeld de aanpak tegen de maffia, zegt justitie tegen Nieuwsuur. Tot nu toe werden in beslag genomen spullen altijd verkocht via veilingen. De opbrengst daarvan ging naar de staatskas. In de regio Moskou raken de 13 gigantische vuilnisbelten overvol. Er zijn niet of nauwelijks verwerkingsinstallaties, dus groeit de afvalberg. Bewoners in de buurt van de vuilnisbelten hebben genoeg van het vuil, de herrie en de stank en komen in opstand. Zo proberen ze vuilniswagens te blokkeren. President Poetin beloofde eerder al iets te doen aan het afvalprobleem. Zo liet hij de grootste vuilnisbelt in de buurt van Moskou sluiten. Maar daardoor wordt er op andere plekken alleen maar meer afval gestort. En Rusland heeft het Eurovisie Jeugdsongfestival gewonnen. De Nederlandse inzending Force eindigde als vierde in Tbilisi met het nummer Love Me. De jongensgroep kreeg online wel de meeste stemmen. Het was dit jaar voor het eerst ook mogelijk om op je eigen land te stemmen.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 En we beginnen met The Lord of the Ants. En ja, dat is eh, elektronische muziek. Dat is eigenlijk een speciaal genre in de eh, New muziek. En ehm, nou ja, die heeft een, eh, een nummer van maximaal 4 minuten voor ons klaarstaan. Verder de Peaceful Radio website en peacefulradio.com Info. Daar kan je alle informatie in de playlist vinden. En eh, mocht je er geen genoeg van krijgen, dan heb ik eh, van New Age muziek dan. Dan heb ik de Peaceful Radio Internet Station voor je.